Sla nu je benen uit elkaar, beweeg je heupen heen en weer. Werk ook met je schouders en herhaal dit keer op keer. Laat de mensen praten en ontdek wat je presteert. Als je na zo'n eerste lesje met je tong haast op je vestje weer naar huis toe keert. we eten veel van al die lekkernij. Van honingkoek tot en met rijst te brei. Maar let toch op, het is zo ongezond. Kom mensen, sta eens op en spring de zaal eens rond. Sla nu je benen uit elkaar, beweeg je heupen heen en weer. Werk ook met je schouders en herhaal dit keer op keer. Laat de mensen praten en ontdek wat je presteert. Als je na zo'n eerste lesje met je tong haast op je vestje weer naar huis toe keert. Zo is de fiets een prachtig apparaat maar meestal is die in verroeste staat. Het beste voor het trimmen is de dans. Kom mensen, doe eens mee, want hier ligt onze kans. Sla nu je benen uit elkaar, beweeg je heupen heen en weer. Werk ook met je schouders en herhaal dit keer op keer. zo'n eerste lesje met je tong haast op je vestje. Weer naar huis toe Sla nu je benen uit elkaar, beweeg je heupen heen en weer. Werk ook met je schouders en herhaal dit keer op keer. Laat de mensen praten en ontdek wat je presteert. Als je na zo'n eerste lesje met je tong haast op je vestje weer naar huis toe keert.